Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanaf volgend jaar keurt de keuringsinstantie voor autobeveiliging, KIWA... auto's met een onveilige, zogenoemde passieve sleutel af. Een passieve sleutel ontgrendelt de sloten automatisch als hij in de buurt van de auto komt. Volgens Kiwa zijn de meeste passieve sleutels te makkelijk te kraken door dieven. Vanaf volgend jaar worden de systemen dus gekeurd. Heeft een auto geen goedkeuring, dan kan hij problemen krijgen met de verzekering bij schade of diefstal. Dat geldt vooral voor de duurdere modellen van boven de 50.000 euro. Volgens Kiwa kunnen autobezitters zelf eenvoudig een beveiligingssysteem installeren. Bij steeds meer sportverenigingen mag niet meer worden gerookt in het bijzijn van kinderen. Volgens de Hartstichting waren er vorig jaar zo'n 150 clubs rookvrij, nu zijn dat er ruim 570. Bij die sportclubs mag bijvoorbeeld op dagen dat er veel kinderen sporten niet langs de lijn worden gerookt. Op zondag, als de senioren spelen, mag dat wel. Bij een paar honderd clubs mag helemaal niet meer worden gerookt. De Hartstichting zegt dat de grote stijging mede te danken is aan gemeenten en aan de steun van vijf grote buitensportbonden dat zijn onder andere de KNVB en de Atletiek Unie. PVV-voorman Geert Wilders zegt dat hij zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed om verschillende redenen heeft afgeblazen. Wat voor hem onder meer zwaar boog was door, door, dat door zijn plan Nederlandse militairen in Afghanistan gevaar liepen door de Taliban te worden gedood. Wilders zei dat tegen de NOS tijdens een bijeenkomst in Antwerpen. Daar was hij op uitnodiging van Vlaams Belang, de partij van Philip de Winter. Wilders zei dat de beledigingen en bedreigingen aan zijn eigen adres niet de reden waren om de cartoonwedstrijd af te blazen, maar het algehele beeld dat was ontstaan.